Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. NVM-makelaars verkochten bijna 19 procent meer huizen dan een jaar eerder. Sinds 2008 werden in het eerste kwartaal niet meer zoveel woningen verkocht. In Utrecht dreigt een verwarde man een flat aan de Nigerdreef in de wijk Overvecht op te blazen. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De bewoners van de omliggende appartementen worden geëvacueerd. En volgens de politie wordt er met de man onderhandeld. Kabelbedrijf Ziggo herkent zich niet in klachten over slechte ontvangst. Onlangs nam het bedrijf concurrent UPC over. Bijna 2,3 miljoen abonnees moesten de tv opnieuw instellen. Volgens de Consumentenbond regent het sindsdien klachten over verslechterde ontvangst. Mensen klagen over blokjes of strepen in beeld of zenders die zijn verdwenen. Volgens Ziggo zijn de klanten juist tevreden. Slechte ontvangst ligt vaak aan de kabels en stekkers bij de mensen thuis, zegt Ziggo. Joop Munsterman, de oud-voorzitter van FC Twente, heeft zijn medecommissarissen bij de voetbalclub belazerd. Dat zegt een van de commissarissen in dagblad TC Tubantia. Munsterman heeft volgens hem meerdere besluiten genomen zonder overleg met de Raad van Commissarissen. Zo gaf hij coach Schreuder een contractverlenging tot 2019 voor een jaarsalaris van 800.000 euro. Dat had Munsterman niet op eigen houtje mogen doen. Het weer in het noorden wat wolkenvelden. Het wordt daar 10 tot 14 graden. In de rest van het land geregeld zon en een maximumtemperatuur van 16 tot 18 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met overal geregeld zon.